me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist.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 Alle kabelmaatschappijen hadden tegen het besluit van de Opta geprotesteerd... omdat de telecomwaakhond zijn bezwaren over te kleine concurrentie... en te hoge prijzen niet hard heeft kunnen maken. De rechter gaf de kabelexploitanten daarin gelijk. In Barcelona is prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma overleden. Hij is de ex-man van prinses Irene en de vader van onder andere prinses Margarita. Hij leed aan kanker. Prinses Irene werd voor haar huwelijk met Carlos in 1964 Rooms-Katholiek, wat tot veel ophef leidde bij de bevolking en in de politiek. Ze trouwde zonder parlementaire goedkeuring, waarmee Irene afstand deed van haar recht op de troon. Het lichaam van Carlos Hugo wordt van Spanje overgebracht naar Den Haag, naar Paleis Noordeinde. Later wordt hij in Italië bijgezet in de crypte van de familie in Parma. Carlos Hugo is 80 jaar geworden. Het CDA-bestuur praat vandaag met leden van de partij over de kabinetsformatie. Onder leiding van voorzitter Bleker ontvangt het bestuur groepenleden. Een deel van het CDA vindt dat de partij niet moet onderhandelen met de PVV. Maar er is ook actie binnen het CDA aan de gang om de onderhandelaars niet voor de voeten te lopen en hen juist te steunen. De Europese Commissie stelt 30 miljoen euro extra ter beschikking voor noodhulp aan Pakistan. Dat bedrag komt bovenop de 40 miljoen die de EU eerder al gaf aan het door watersnood getroffen land. Zo'n 20 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen. De noodhulp is vooral bedoeld om de slachtoffers schoon drinkwater en medicijnen te geven, om het uitbreken van epidemieën te voorkomen.